Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Hongaarse parlement heeft voor een wet van de regering gestemd... die het helpen van illegale migranten in Hongarije strafbaar maakt. Het was al de verwachting omdat de partij van premier Orbán... een meerderheid in het parlement heeft. Gevolg van de wet is dat hulpverleners die migranten informeren... over de asielprocedure of helpen door ze bijvoorbeeld voedsel of kleding te verstrekken... kunnen worden veroordeeld tot maximaal een jaar gevangenisstraf. Mensenrechtenorganisaties noemen de wet onacceptabel. De Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa hebben vooraf al veel kritiek op de wet geuit. In een ziekenhuis in het zuiden van Engeland, in Hampshire, zijn tussen 1989 en 2000 meer dan 450 patiënten overleden door pijnstillers. Volgens een onderzoek in opdracht van de Britse overheid gebeurde dat doordat er ten onrechte grote hoeveelheden te sterke pijnstillers werden toegediend. De onderzoekers spreken van een cultuur van minachting voor het menselijk leven. De hoofdverdachte is een arts, Jane Burton. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van bijna 900 patiënten. Voor de helft van de gevallen is tot nu toe bewezen dat ze onnodig zijn gestorven door de toegediende pijnstillers. Van een deel van de sterfgevallen is dat moeilijk te zeggen, omdat veel medische dossiers zoek zijn geraakt. Prinses Christina, dat is de jongste zus van prinses Beatrix, heeft botkanker. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De ziekte is afgelopen najaar bij de prinses geconstateerd. Haar conditie is stabiel en volgens de RVD voelt de prinses, die 71 is, zich goed. Ze beschouwt haar ziekte als een chronische aandoening waar ze goed mee kan leven, zegt ze. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, nog steeds.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 ZFM. it all about me. Tell me why you failed to realize that you might not ever get another try friendship. This. the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? dance floor.